De tegoeden van Gaddafi en vijf van zijn familieleden worden bevroren. Meer sancties zijn nog niet bekend. President Obama zegt dat de Libische leider Gaddafi moet opstappen. Als een leider alleen kan aanblijven door zijn eigen volk met geweld te onderdrukken... dan heeft hij zijn legitimiteit verloren en moet hij opstappen. Zei de Amerikaanse president. Het is voor het eerst dat Obama het vertrek van Gaddafi eist. Tot nu toe zei hij alleen dat het Libische volk bepaalt wie de leider is. In Tunesië zijn bij ongeregeldheden zeker drie doden gevallen. En dat gebeurde toen de politie hard ingreep bij een demonstratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in de hoofdstad Tunis. De agenten schoten met scherp en arresteerden zeker 100 betogers. Ondanks het vertrek van president Ben Ali vorige maand is het in Tunesië al weken onrustig. De interimregering van premier Ghanouchi heeft een aantal hervormingen doorgevoerd en sommige ministers vervangen, maar de betogers vinden dat niet voldoende. Ze eisen het aftreden van alle ministers die banden hebben met het oude regime van Ben Ali. Bij een brand in een stal in Limburg zijn 200 stieren omgekomen. De meeste dieren zijn gestikt, onder andere moesten worden afgemaakt. De brand brak rond middernacht uit in een stal in Kessel in Noord-Limburg. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. Bij de brand kwam asbest vrij. De komende dagen wordt asbest in de omgeving van de stal opgeruimd. Het weer zwaar bewolkt en af en toe regen. Aan zee staat een krachtige noordwestenwind. Het koelt af tot een graad of 5. Overdag opnieuw bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 7 graden. En vanaf maandag wordt het droger